net wel met het NOS Journaal. Bij een bomaanslag vanmiddag in het regeringscentrum van Oslo zijn zeker twee doden gevallen. Er zouden ongeveer 15 gewonden zijn. Zeker één bom ging af bij het ministerie van Olie, dicht bij het kantoor van premier Stoltenberg. De premier is ongedeerd. Hij was niet in het gebouw, wel zouden er nog mensen in gebouwen vastzitten. Kort voor zes uur werd het Centraal Station van Oslo ontruimd na de vondst van een verdacht pakket. De politie vraagt mensen om niet naar het centrum van Oslo te komen. Alle wegen naar het centrum zijn afgesloten. De zware explosie bij de regeringsgebouwen was kort voor half vier. Voor het kantoor van Stoltenberg ligt het wrak van een auto. Het lijkt erop dat de bom daarin zat, maar dat is niet bevestigd. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Er wordt gespeculeerd over radicale moslims. In Noorwegen speelt de zaak van de Iraakse geestelijke Mullah Krekar, die met uitzetting wordt bedreigd. Hij heeft politici met de dood bedreigd. Premier Rutte heeft laten weten dat hij geschokt is door de aanslag... die een volstrekt gebrek aan eerbied voor mensenlevens toont, zegt hij. Hij wenst premier Stoltenberg, zijn kabinet en de bevolking van Noorwegen veel kracht toe... bij deze afschuwelijke gebeurtenis. Elders in Noorwegen was er ook een incident, een schietpartij, op een jeugdbijeenkomst van de Noorse Arbeiderspartij, de partij van premier Stoltenberg. Een man in een politieuniform opende het vuur op mensen, er zouden veel gewonden zijn. De bijeenkomst was op een eiland ten zuiden van Oslo. Het is niet duidelijk of er een verband is met de bomaanslag in Oslo. De 19e etappe van de Tour de France naar Alpe d'Huez is gewonnen door de Fransman Pierre Roland. Een paar kilometer voor de finish reed die koploper Alberto Contador voorbij. Andy Schlek is de nieuwe koploper. En voor de tijdrit van morgen staan de eerste drie renners op minder dan een minuut van elkaar. De twee Schleks en Cadel Evans.